Vanavond voor vandaag voor de laatste keer gepresenteerd door Hans Sandbergen, die ook een groot gedeelte van het programma heeft samengesteld. Want samengestroomd in de studio zijn Fred, David en altijd mijn vaste gasten, koor van Koningsbrugge en Hans Rijmers. Heren, welkom in het eh, door mij voor het laatst gepresenteerde jazzprogramma. Nou, Cor, ik zag jou al een stapeltje muziek bij je hebben. Dus wat heb jij voor de luisteraars eh, uitgezocht? Nou, een beetje, een beetje, een klein beetje eh, herrie eigenlijk. Want toch een, beetje een feest en een afscheid. Mede nou? Ja. Oké, okay, goed. En Hans, wat heb jij meegenomen? Ik heb er eentje meegenomen en die heb ik je gegeven. En okay. Die van het uh, eh, Jazz Orchestra Concertgebouw met uh, oh, fantastisch. fantastisch. Want we hebben alle twee een voorliefde voor, eh, voor fluit. En dan met name de dwarsfluit. Ja. <laughs> En dan nog meer met name de dwarsfluit van Eden Ryerson. Ja. Maar die heb je zelf, dus je hebt niet mee. nee, prima. Maar dit is ook een hele fantastische fluitist. Hartstikke en die gaan we nog een keer uitnodigen in de krocht. Oké, deze, Deze dwarsfluit. Dus. Nou, dat lijkt me fantastisch. Fred en David, leuk dat jullie er ook zijn dat jullie de studio helemaal versierd hebben. En eh, wie weet, misschien komen er nog meer mensen de komende twee uur dat we jazz gaan eh, draaien. Goed, ja luisteraars, ik heb natuurlijk eh, in mijn, in mijn koffer ben ik gedoken. En uit een keur van muziek heb ik... ja, ik heb nu geen nieuwe jazzmuziek die ik gekocht heb. Maar ik heb allemaal oudjes uitgezocht. En ik kwam spoedig terecht bij een van mijn favorieten. Is namelijk Chad Baker. Chad Baker heeft in 1987 heeft hij een fantastische eh, concert gemaakt in, in Tokio. En ik heb een stuk uitgezocht waarin hij samen speelt met de pianist Harold Dankert, Hein van der Geijn en John Engels. Trouwens, John Engels afgelopen 14 dagen over in de krocht te beluisteren. Fenomenaal. Luister u naar uh, Chad Baker met zijn mannen in Almost Blue. do unexplainable. I met someone unattainable. Life's a bore, the world is my oyster no more. All the papers where I let the news with my capers now we will spread the news Superman turned out to be a flash in the pan I've flown around the world in a plane I've settled revolution in Spain The North Pole I have charted But I can't get started with you Around the golf course I'm under par And all the movies want me to star I've built a house, a showplace But I can't get no place with you you're so supreme Lyrics that I write of you Just for a sight of you And I dream Both day and night of you and what good does it do In 1929 I sold shore In London I'm presented at court But you've got me downhearted Cause I can't get started with you Thank you. so supreme Lyrics that I write of you Just for Saturday And I dream Both day and night of you in 1929 I sold short in London I'm presented at court But you've got me downhearted Cause I can't get started with dit was dus een, eh, Jamie Cullum. En het nummer was I Can Get Started. Het komt van de cd'tje Devil May Care. En dat zijn oude opnames die die weer gewoon op een restyled en een beetje jazzy-achtig op de plaat gezet heeft. Nou, zeker eh, Cor voor de zondagmorgen is dat wel perfect om naar te luisteren. Dat lijkt mij ook. Ja, luisteraars, eh, het laatste programma, de studio stroomt vol en eh, ze zitten allemaal al aan de drank. Dus dat wordt, kan niet anders of het wordt fantastisch vandaag. Maar goed, ik heb gewoon een, eh, een watertje bij me, dus dat moet. Er moet er toch één nuchter blijven, niet? Nou, we zijn er meer aan de koffie, hè? Ja, zo is dat. Goed, ja luisteraars, in mijn programma's van de afgelopen jaren liet ik altijd graag Nederlandse jazz horen. En als ik weer er één vond, dan stroomde ik niet om hem te kopen en u te laten horen. Ehm, ik had in het eerste stuk wat ik van eh, draaide van Chad Baker, waarin Johnny Engels eh, de drums beroerde. Ja, dan kom je al automatisch op eh, de bekende band uit de 60er jaren, de Diamond Five, onder leiding van de pianist Kees Slinger. En Kees die kon ook hele mooie stukken muziek maken. Dat heeft hij ook gedaan, speciaal voor Johnny Engels zijn verjaardag. En hij speelde hiermee met onder andere natuurlijk Kees Smal, Harry Verbeek en Jack Scholz. En luister nu naar Johnny's Birthday. Ja, dit was de eh, Diamond 5 met eh, Johnny's Birthday. En dat was geschreven door de orkestleider van de Diamond 5, K. Small, Ter gelegenheid van de verjaardag van John Engels. Die dus een paar weken geleden, eh, nee twee weken geleden nog in de krocht te beluisteren was. Dat was trouwens een schitterend concert. Met... Scott Hamilton. Ja, soms kom je muziek tegen en of dan hoor je dus bij een concert en dan denk je, hé, hey, wat is dat leuk. En eh, dan draai je de plaat en dan denk je, verdorie, de kwaliteit is niet zo best. Maar het enthousiasme spetterde dan toch ook vanaf. En uh, verleden jaar mochten wij horen in Zandvoort de big band Cabanza. En die hadden uiteraard een, eh, een cd'tje bij zich. Het enige cd'tje wat ze tot nu toe gedaan, gemaakt hebben. First Time Around heet het. En daar... Nou, het was eigenlijk hartstikke leuk om naar te luisteren. En de solo werd dus gedaan door de tenorsaxofonist Adam Spoor. En daar is wat mee, eh, Fred. Ja, vorige keer eh, kwam Adam Spoor hier binnenwandelen. Doet hij wel eens vaker. Dan eh, hebben we het over vooral zijn periode in de Haarlemse jazz scene. Waarin hij toch wel heel goed ingevoerd is. En verdraaid, na aanleiding van jouw vertrek Hans, worden er toch ook al altijd weer eh, krachten komende los. En Adam zegt, ik wil wel mee gaan doen. Lijkt me een goed idee. Want we, zijn, we zijn gaan onderhandelen, eh, Hans. En jou, dat kwam eh, uitstekend uit. En eh, Adam wordt toegevoegd aan het jazzteam. En we hebben hem hard nodig. Alleen we hebben één probleem nog. We zijn nog op zoek naar technici. Want niet iedereen wil of kan alleen de hele programma verzorgen. En vervolgens vanochtend, ja hoor, Hans Reinders komt binnen en die zegt... Fred, ik moet het nog met mijn vrouw erover hebben. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja. Dat is ja. erg, maar goed. En, uh, Zo blij dat mijn vrouw luistert nu. ja. En is het, is het mogelijk dat ik misschien ook toegevoegd kan worden? Nou, we hebben net ook onderhandeld, onderhandeld. Ik heb hem een glas wijn gegeven. Ja hoor, het was helemaal rond, Hans. Hij gaat nou, waarschijnlijk ook meedoen. Nou, ik denk dat je naar Adam Spoor een hele goede hebt. Want hij is diverse malen bij mij te gast geweest. En hij heeft een uitstekende muziekkeus. Goed, ik wil, we zijn geen praatprogramma. We zijn natuurlijk... Eh, wilt u uw mond dicht houden, meneer Rijmers? Um, er zitten Rijmers die zitten gewoon doorheen te, te, babbelen. Dat kan natuurlijk niet in het jazzprogramma. Nou, we geven hem alle gelegenheid als hij aan de beurt is. Ja, eh, Oké, prima. Hans. Goed. Um, ik had het over de big band Cabanza. En ze spelen voor u. Ze laten voor u horen. Polka Dots en Moonbeats. her country down was being held in a garden. I felt a bump and heard no, I beg your pardon. Suddenly I saw polka dots all around the pug Music started. as we floated over the floor. There were questions, but my heart knew all the answers, and perhaps few things more. Now in a cottage built of lilac just as lilacs and laughter I know the meaning of the words ever after And I'll always see polka dots Dit was dus een eh, nummertje Boulevard van het Jazz het concert Jazz, uh, eh, Orkest, met solist van uh, eh, op de piano Peter Beets en op de fluit Ronald Snijders. Nou, dat is toeval. Misschien gaan we daar in de tweede uur nog wat van, van draaien, ik weet het niet. Maar toch wilde ik op deze zondagmorgen morgen even heel, heel wat anders laten horen paar weken geleden mocht ik samen met Hans Rijmers een, een jazzprogramma eh, samenstellen. En eh, kortom, dat was eh, zoals gebruikelijk enorm leuk. En we hadden over het algemeen dezelfde cd's bij ons. En dat maak je niet, dat maak je niet zo vaak mee. hij had een, een, een, cd bij zich van John Coltrane en Johnny Hartman. En ik had een cd bij me van Johnny Hartman en John Coltrane. Ja, dat kwam goed uit. En schitterende muziek hebben die mensen gemaakt. En ik heb een stuk uitgekozen. Even kijken. Nummer 3, ja. Dat heet My One and Only Love.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 Prachtig gespeeld door de tenorsaxofonist John Coltrane. Die daarbij Johnny Hartman, zoals eh, Tom Hendrix al zei, een miskend zanger, een miskend groener, begeleidde. Schitterende muziek op deze zondagmorgen in de laatste uitzending van, ja, van mij, van Hans Zandbergen. Nog zo'n stuk wat ik eh, gekregen heb van iemand. En die kwam met een zanger aan. Ik had er nog nooit van gehoord. Curtis Tigers. Prachtig. Prachtige stem, echt een prachtige crooner. En schitterende muziek gemaakt. Ik wil, dit stukje wil ik opdragen aan een speciale vriend van mij. Die voortreffelijke maaltijden kan koken. Mike Venture, over twee weken gaat hij weer gezellig naar Amerika toe. Om waarschijnlijk recepten op te doen die hij dan volgend jaar weer kan koken voor mij onder andere. Ik hoop het tenminste. Ik heb een stuk uitgezocht, ooit geschreven door Paul Simon. Luistert u naar American Tune. Many's the time I've been mistaken And many times confused Yes, and I've often felt forsaken And certainly misused Oh, but I'm alright I'm alright I'm just weary too you don't expect to be bright and bon vivant So far away from home So far away from home I don't know a soul who's not been bad don't have a friend who feels at ease I don't know a dream less I've been shattered Or driven to its knees Oh, but it's alright It's alright For we've lived so still when I think of the road we're traveling on I wonder what's gone wrong I can't help it, I wonder what's gone wrong And I dreamed I was dying that my soul rose unexpectedly And looking back down at me Smiled reassuringly And I dreamed I was flying And high up above my eyes could clearly see The Statue of Liberty sailing away to sea And I dreamed I was flying We come on the ship they call the Mayfly. We come on the ship that sails the moon We come in the nation's most uncertain tonight and sing an American tune. Oh, but it's alright, it's alright, it's alright. We can't be forever blessed. Still, tomorrow's gonna be another working day. And I'm trying to get some rest That's all, I'm just trying To get some heb nu een eh, klein stukje eh, aan je gegeven. Dat is een stukje, het heet Dutch Songboek. Dat is het nieuwe cd van Jan Manu en Jasper Soffers. We gaan luisteren. En eh, zo zitten wij met eh, Jammer Nu zitten wij weer tegen de klok van 11. En eh, gaan we luisteren naar nieuws. En natuurlijk onze reclame, want uiteindelijk bestaat Radio ZFM hiervan. Nadat de intermezzo komen we natuurlijk weer terug met een mooi jazzprogramma.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 Het onderzoek duurde de hele nacht. Het is niet duidelijk wanneer de uitslag van het onderzoek wordt bekendgemaakt. Na de autopsie is het lichaam teruggebracht naar de koelcel in een winkelcentrum... waar Gaddafi de afgelopen dagen lag opgebaard. Vandaag wordt Libië in de stad Benghazi officieel bevrijd verklaard. Havenstad was maandenlang het belangrijkste bolwerk van het verzet tegen Gaddafi. Volgend jaar juni moeten er in Libië verkiezingen worden gehouden. In Voorschoten zijn drie gewonden gevallen bij de ontploffing van een explosief. Het zat vast aan een flitspaal en was net verwijderd door de explosief opruimingsdienst. Twee medewerkers van de EOD zijn zwaar gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens ooggetuigen had een van de EOD-medewerkers zijn beschermende pak al uitgetrokken toen het explosief onverwachts ontplofte. De andere gewonde is een lid van de technische recherche. Volgens de politie gaat het om een zelfgemaakte bom die was vastgemaakt aan een flitspaal in de bebouwde kom van Voorschoten. De politie was vannacht gealarmeerd door een voorbijganger die iets raars had zien hangen aan de flitspaal. Een Duitse afgedankte satelliet is vannacht teruggevallen in de dampkring. Het is een röntgensatelliet zo groot als een auto. Volgens het Duitse ruimtevaartcentrum DLR is het nog onduidelijk of er brokstukken op aarde zijn neergekomen. Er was al een tijd geen communicatie meer mogelijk met de satelliet die in 1990 werd gelanceerd. Vorige maand kwam ook al een NASA-satelliet neer op geaarde en die brokstukken landen in de Grote Oceaan. Europese regeringsleiders overleggen vandaag in Brussel over een oplossing voor de schuldencrisis. Niemand houdt rekening met een doorbraak omdat met name Duitsland en Frankrijk het op belangrijke punten met elkaar oneens zijn. Vermoedelijk wordt op zijn vroegst komende woensdag op een vervolgtop knopen doorgehakt. Het weer, opnieuw een droge en zonnige dag, 11 tot 14 graden en ook morgen volop zon. Dit was het NOS Journaal. Dit is Kees